Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse senator Neder maakte zijn familie al bekend dat zijn medische behandeling was stopgezet. McCain was ruim 30 jaar senator voor de staat Arizona. Tien jaar geleden was de Vietnam-veteraan presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij verloor uiteindelijk van Barack Obama. McCain stond de laatste jaren bekend als uitgesproken tegenstander van zijn partijgenoot president Trump. Die heeft op Twitter zijn condolences aangeboden aan de familie McCain. En de familie van oud-dictator Franco zal alle wettelijke middelen aangrijpen... om te voorkomen dat zijn stoffelijke resten worden weggehaald uit de vallei der gevallenen. Dat schrijven zeven kleinkinderen in een verklaring. De Spaanse regering wil graag dat Franco wordt weggehaald uit het mausoleum... waar ook tienduizenden slachtoffers liggen uit de bloedige Spaanse burgeroorlog. Zowel voor als tegenstanders van de dictator. De families van de slachtoffers willen al tientallen jaren... dat het stoffelijke overschot van Franco wordt weggehaald. De tropische storm Lane, die Hawaii teistert, is verder afgezwakt. Het Amerikaanse Weerinstituut heeft alle waarschuwingen daarom ingetrokken. En wel kan het nog altijd stevig regenen en blijft de kans bestaan op nog meer overstromingen en modderstromen. Op eh, Maui en Big Island zijn bewoners al geëvacueerd. Lane was eerst een orkaan van de hoogste categorie, maar zwakte snel af. En het dodental van het busongeluk in Bulgarije is opgelopen tot 16. Nog eens 27 mensen raakten gewond, van wie enkele er nog slecht aan toe zijn. En de bus raakte van de weg en gleed door nog onbekende oorzaak 20 meter naar beneden een kloof in. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekendgemaakt. Maandag is in Bulgarije een dag van nationale rouw. Het weer nog. In het noorden valt nog een enkele bui. De temperatuur zakt naar 7 tot 10 graden. Nou, overdag dan geregeld zon.